Iets minder dan de helft van de 1400 meldingen komt uit de kop van Limburg... Vooral agrariërs zijn volgens Interpolis getroffen. In totaal is er bij de verzekeraar nu voor 40 miljoen euro aan schadeclaims binnengekomen. Dat bedrag komt nog eens bovenop de schadeclaims van het weekend. Toen werd de schade vooral veroorzaakt door zware regenval en hagel. Woensdag richtten rukwinden en windhozen veel schade aan. Behalve Noord-Limburg werden ook Gelderland, de Veluwe en Noord-Brabant zwaar getroffen. Bij een actie van Interpol zijn in Azië meer dan 5000 mensen gearresteerd... die zich bezighielden met illegaal gokken op WK-voetbalwedstrijden. Er is meer dan 10 miljoen dollar cash geld in beslag genomen. Interpol coördineerde de operatie in Maleisië, Singapore, Thailand en China... inclusief Hongkong en Macau. De goksyndicaten zijn ook betrokken bij de georganiseerde misdaad, corruptie, witwassen en prostitutie. En daarom heeft de actie waarschijnlijk wel een langer termijn effect, zegt Interpol. In de gezondheidszorg gaan werknemers de komende tijd actie voeren voor een betere CAO. Het overleg over een nieuw akkoord zit vast. De acties in de zorg beginnen klein. Patiënten zullen er voorlopig geen last van hebben. Er wordt begonnen met handtekeningenacties. Landelijke of regionale demonstraties staan nog niet op de agenda. Een deel van de snelweg A20 is ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk verzakt... Onder het wegdek is een holle ruimte ontstaan. Rijkswaterstaat denkt dat het zand is weggespoeld door de zware regenval van woensdag. Voorlopig is één rijstrook afgesloten. Ajax moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen PAOK Saloniki uit Griekenland. Ajax moet in totaal twee voorrondes overleven om in het hoofdtoernooi terecht te komen. Landskampioen FC Twente is daar al voor geplaatst. Het weer, in het westen mogelijk een lichte buit, wordt 22 graden langs de westkust en 28 graden in het zuidoosten. Vanmiddag en vanavond in het oosten van het land enkele onweersbuien.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 Looking at the last three years like I did. I can never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I you can never tell the next day life could be.